In de gevangenis kreeg de van oorlogsmisdaden verdachte oud-generaal gisteravond de tenlastelegging overhandigd. Ook kreeg hij een lijst met advocaten die hem in eerste instantie zouden kunnen helpen. Verder is Mladic meteen medisch onderzocht. Premier Rutte mag van de Tweede Kamer niet instemmen met een stijging van de begroting van de EU. De Europese Commissie wil dat de begroting stijgt met 5%, maar de Kamer vindt dat percentage veel te hoog en wil dat de premier streeft naar 0% stijging. Rutte wil in Brussel vrij kunnen onderhandelen over de hoogte van het percentage. Bij een ontploffing bij een cruiseschip in de haven van Gibraltar zijn 12 mensen gewond geraakt. De ontploffing was in een brandstoftank op de kade vlakbij een cruiseschip. Tien passagiers van dat schip raakten licht gewond en konden aan boord worden verzorgd. Op de kade raakten twee mensen gewond, van wie één ernstig. De oorzaak van de ontploffing is nog onbekend. Schrijver Gauke Andriessen heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek. Andriessen kreeg voor zijn boek De Handen van Kalman Teller een sculptuur en 10.000 euro. Met de uitreiking van de Gouden Strop is de maand van het spannende boek begonnen. In honderden gemeenten zijn vandaag op de zogeheten buitenspeeldag allerlei activiteiten voor kinderen. Volgens initiatiefnemers is de dag belangrijk voor de gezondheid van kinderen en kunnen ze zo contact met leeftijdgenoten leggen. Kinderzender Nickelodeon zet daarom vanmiddag de tv en de website op zwart om kinderen te stimuleren naar buiten te gaan. Het weer. Overdag veel zon en droog. Maxima tussen 16 graden op de Wadden tot mogelijk 20 in Limburg. De komende dagen blijven droog en zonnig. En de temperatuur loopt langzaam op. Dit was het in Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en de Rijndijk 5 kilometer. Op de A7 Hoorn richting Zaandam.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 Baila tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Ay, tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena.